Door de resolutie is er een vliegverbod boven Libië van kracht. Ook moet de VN al het mogelijke kunnen doen om de Libische bevolking te beschermen. Uit Libië komen berichten dat het regeringsleger, ondanks de resolutie, bombardementen uitvoert op de stad Misrata. Dat is de laatste grote stad in het westen van Libië die nog in handen is van de opstandelingen. De ministers Rosentaal en Hille zijn bereid een bijdrage te leveren aan een militaire actie, maar ze willen eerst een verzoek van de NAVO afwachten. Rosentaal zei dat wie A zegt ook B moet zeggen, maar hij weet nog niet precies hoe. Hille benadrukt dat hij zorgvuldig wil bekijken wat Nederland zou kunnen doen. Het dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomagentschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld en dat is nu 5 geworden. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl viel destijds in de hoogste categorie. Niveau 5 staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Ook de problemen in de kerncentrale in het Amerikaanse Harrisburg in 1979 waren niveau 5. In Rusland zijn twee Nederlandse vrachtwagenchauffeurs enige tijd ontvoerd. De mannen van 60 en 25 jaar werden in de buurt van Sint-Petersburg overvallen. Ze werden een nacht lang vastgehouden. Na hun vrijlating de volgende ochtend zijn ze naar Sint-Petersburg gelopen. Daar zijn ze opgevangen door het Nederlandse consulaat. De chauffeurs vervoerden een lading medicijnen, waaronder Viagra, ter waarde van enige honderdduizenden euro's.